Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag is teleurgesteld gereageerd op het vertrek van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff uit de politiek. Hij vertrekt na de verkiezingen in maart uit de Tweede Kamer... en is ook niet van plan om minister of staatssecretaris te worden. Premier Rutte noemt hem een origineel mens, een vlijmscherp politicus... en zijn vertrek hartstikke jammer. Collega's uit de Kamer roemen Dijkhoff om de goede samenwerking... Hij werd alom gezien als opvolger van VVD-leider Rutte. Wat Dijkhoff na de verkiezingen gaat doen is nog niet bekend. In Dongen in Brabant is een buschauffeur mishandeld door een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. Dat is sinds 1 juni verplicht in het OV, maar toen de vrouwelijke chauffeur de passagier bij het instappen omvroeg, sloeg hij haar. Ze is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Arriva zegt dat er direct aangifte is gedaan. De dader is nog niet gepakt. Dinsdag werd in Amsterdam een buschauffeur ernstig mishandeld... toen hij iemand weigerde die geen mondkapje wilde dragen. Hij werd gebeten, geschopt en geslagen. Ook hij heeft aangifte gedaan. In Spanje zijn sinds donderdag ruim 12.500 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld... meldt het ministerie van Volksgezondheid. De meeste nieuwe besmettingen zijn in Madrid... waar gisteren de noodtoestand werd uitgeroepen Volgens Spaanse media is het de op één na grootste toename in de tweede golf. En Twitter gaat de verspreiding van nepnieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen harder aanpakken. Vanaf 20 oktober wordt het tijdelijk moeilijker gemaakt om berichten met nepnieuws snel te verspreiden. Ook komen er extra beperkingen bij misleidende tweets van politici en campagneteams... en bij Amerikaanse accounts met meer dan 100.000 volgers. Het weer, is wisselend bewolkt in het hele land vallen buien, soms met onweer en hagel. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt vandaag maximaal 12 graden, in de buien een paar graden kouder.